Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Russische autoriteiten zeggen dat ze een terroristische aanslag in Moskou hebben voorkomen. Een onbekend aantal verdachten is opgepakt. Ze zaten in een appartementencomplex in Moskou... waar ook een zelfgemaakt explosief werd gevonden. Hoeveel mensen er zijn opgepakt, waar ze vandaan komen... en of ze tot een terreurgroep behoren is niet bekendgemaakt. De kans op een aanslag van islamitische staat in Rusland lijkt toegenomen... nu de Russen zich hebben gemengd in de strijd in Syrië. Volgens het Kremlin hebben zo'n 2400 Russen zich bij IS aangesloten. In Roermond is de afgelopen dag een man enkele uren gegijzeld geweest. Hij werd rond half vijf smiddags op het stationsplein in een auto geduwd... en naar een onbekende plaats gebracht. Waarom is nog onduidelijk. Een paar uur later was de politie de mogelijke daders op het spoor. Ze zaten in een auto op de A2... die halverwege de avond bij de afrit Born werd klemgereden. Drie verdachten werden toen gearresteerd. Het slachtoffer van de gijzeling zat niet in de auto. Hij had zich in de tussentijd al op het politiebureau in Roermond gemeld. Hoe die is vrijgekomen wil de politie nog niet zeggen. De twee broertjes uit Breda die sinds dinsdag werden vermist zijn weer terecht. De jongens van 8 en 11 jaar werden herkend door een buschauffeur in Beverwijk, dus meer dan 100 kilometer van huis. Ze verkeren in goede gezondheid en worden zo snel mogelijk naar hun familie gebracht. Wat de jongens in de bus in Beverwijk deden is onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van de verdwijning. De broers verdwenen dinsdag toen ze in Breda buiten speelden. Duitsland en Polen hebben zich geplaatst voor het EK voetbal volgend jaar in Frankrijk. De Duitsers wonnen thuis moeizaam van Georgië, het werd 2-1. En Polen won in Warschau van Ierland, ook met 2-1. Duitsland eindigde daarmee als eerste in groep D, Polen werd tweede.